met een oproep dat het tijd is om terug te vechten. De posters hangen in de buurt waar vorig jaar Mitch Henriquez omkwam... tijdens een hardhandige arrestatie. De politie en de gemeente Den Haag overleggen vandaag wat voor actie ze gaan ondernemen, schrijft Omroep West. Twee motorclubs die op een zwarte lijst staan zijn toch niet crimineel. Dat schrijft het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de advocaat van de clubs. Uit onderzoek is gebleken dat de Black Sheep en de Veterans niet betrokken zijn bij zware criminaliteit. Hun advocaat sluit niet uit dat er schadeclaims volgen vanwege invallen in clubhuizen en omdat sommige leden hun baan zijn kwijtgeraakt. Gratis mobiel bellen binnen de EU kan consumenten wel degelijk geld blijven kosten. Daarvoor waarschuwen 14 Europese landen, waaronder Nederland. De telecombedrijven blijven elkaar kosten berekenen voor het gebruik van elkaars netwerk. De 14 landen zijn bang dat bedrijven abonnementen duurder maken om dat terug te verdienen. PSV is verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Sparta versloeg PSV in Rotterdam met 3-1. Ook Go Ahead Eagles ligt eruit na een stunt van Jordan, Jordan Boys uit Gouda. De amateurs wonnen in Deventer met 2-1. Het weer nog dicht in het noordoosten en oosten plaatselijk dichte mist. In de loop van de dag breekt de zon door en mogelijk in het noorden vanmiddag een bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 5 kilometer file. En richting Den Haag staat ook 4 kilometer bij Zoeterwoudendorp. A6 Ledenstad richting Muiden door een ongeluk bij Almere West 5 kilometer. Drie kwartier vertraging want er is één reis ook dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 12 kilometer na een ongeluk.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 We are a billion children rolling. But when I hear of how the forests have died should one day talking to me one on one, but you become somebody. pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling.